Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft voor het eerst sinds haar nominatie een groot tv-interview gegeven... samen met haar running mate Tim Walz. Het gesprek op CNN ging veel over hun normen en waarden. Harris werd bevraagd over haar gewijzigde standpunt over het winnen van schaliegas. Eerst wilde ze een verbod, nu niet meer. Harris erkende dat haar standpunt is veranderd... maar zei dat de onderliggende waarden hetzelfde zijn gebleven. Ze zegt dat het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan... ook kan zonder een verbod op schaliegas. In Zweden zijn acht jongeren gewond geraakt door blikseminslag. Ze waren bezig met een voetbaltraining in de buurt van Stockholm toen het begon te onweren. Het lijkt erop dat ze onder een boom gingen schuilen en dat toen de bliksem insloeg. Volgens een getuige klonk het alsof er een bom afging, melden Zweedse media. De acht gewonde jongens werden naar het ziekenhuis gebracht, twee van hen met een helikopter. Drie jongens zouden er slecht aan toe zijn. Bij een confrontatie met Poolse voetbalsupporters zijn gisteren drie Amsterdamse agenten gewond geraakt. Ze zijn onderzocht in het ziekenhuis. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. De Polen keerden zich voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax tegen de politie... toen die in de binnenstad controles deed en iemand aanhield. Onder meer op de Dam werden agenten belaagd en bekogeld, waarop de ME ingreep. Drie Polen zijn aangehouden. Ajax won de wedstrijd tegen Jagiellonia met 3-0 en plaatste zich daarmee voor de Europa League. Het weer, in het zuiden kans op wat regen, minima tussen 8 en 13 graden. Overdag op veel plaatsen zonnig, maar in het zuidoosten veel bewolking met kans op wat regen.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 Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burned. The threat of distant thunder, the sky was red.